Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NMS op 3. Een festival in Duitsland zit er deze zomer niet in. Door corona zijn zes Duitse festivals, waaronder Rock am Ring, Rock in Park en Hurricane, allemaal gecanceld. Die festivals zijn ook populair onder Nederlandse muziekliefhebbers. Het is voor het tweede jaar op dat de Duitse festivals niet door kunnen gaan. Kaartjes blijven geldig voor de edities in 2022. En over festivals gesproken, bij twee testfestivals op het Lowlands-terrein wordt dit weekend gebruik gemaakt van de corona test app Gebruikers die negatief zijn getest, die krijgen een groen vinkje en kunnen daarmee naar binnen. Minister De Jonge zei maandag dat de app zo goed als klaar is. En volgens het ministerie kan de app nu worden gebruikt. Bij het RIVM maken ze zich nog steeds zorgen over de besmettingen. Baas Van Dissel zegt dat we nog voorzichtig moeten zijn met versoepelingen. Hij denkt nog steeds dat er een derde golf aankomt. Hoe erg die wordt, dat is nog afwachten. Een grote brand in Den Bosch is zo goed als uit. Sinds gisterochtend stond een enorme hoop afval bij een recyclingbedrijf in brand. Maar volgens de brand Weer is de boel nu onder controle. Mensen die in de buurt wonen moeten nog wel hun ramen en deuren dicht houden vanwege de stank. En als je vandaag in Lelystad met de bus gaat, dan kun je inchecken met je pinpas of je creditcard. OV-bedrijven willen af van de OV-chipkaart, want die is niet helemaal meer van deze tijd. En in Lelystad proberen ze nu als eerste uit in de bussen van Arriva. Dat doen we samen met alle OV-bedrijven in Nederland om ervoor te zorgen dat het OV zo laagdrempelig mogelijk gebruikt kan worden door iedereen. Dat iedereen zonder enig probleem in bezit van een bankpas of een mobiele telefoon gewoon eenvoudig gebruik kan maken van het openbaar als het goed gaat wordt de proef naar het hele land uitgebreid. Het weer, er komt regen aan. Het wordt een graad of 9 vanmiddag. Morgen af en toe zon, maar ook pittige buien en zware windstoten. Het is dan een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in de regio en die staat op de N201 van Hilversum naar Hoofddorp.